Vijf uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Drie Amerikaanse veiligheidsagenten die zich zouden hebben misdragen in Colombia zijn opgestapt. Dat heeft de Secret Service bekendgemaakt. Afgelopen weekend werden elf medewerkers van de Veiligheidsdienst geschorst. Ze zouden na een drinkgelag prostituees hebben bezocht. De veiligheidsagenten waren in Colombia vanwege het bezoek van president Obama aan een topconferentie van Amerikaanse landen. Volgens de Secret Service gaat één medewerker met pensioen en stapt een ander zelf op. De derde man wordt voorgedragen voor ontslag. Het onderzoek naar de acht andere veiligheidsagenten loopt nog. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de ontslagen COA-directeur Noerten Albayrak geld moet terugbetalen aan de overheid. CDA-Kamerlid Knop zegt dat Albayrak geld heeft gestolen van de belastingbetaler. Hij zegt dit in reactie op het onderzoeksrapport van de commissie Scheltema... waarin onder meer staat dat Albayrak onjuiste informatie heeft gegeven... over haar salaris- en dienstauto. Ook de VVD en gedoogpartner PVV vinden dat de ex-directeur van het COA geld moet terugbetalen. De VVD wil dat er aangifte wordt gedaan wegens fraude. Verder noemen de drie partijen Al-Bayrak de hoofdschuldige van de verziekte werksfeer bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Oppositiepartij D66 vindt dat minister Leers te lang heeft gewacht met ingrijpen. De ontploffing in een café in Beuningen gisternacht was een aanslag. Uit onderzoek van de explosievenopruimingsdienst opruimingsdienst blijkt dat een explosief op de ruit van het café is geplakt en tot ontploffing is gebracht. Om wat voor explosief het gaat kan de politie niet zeggen. Berichten dat het om een granaat zou gaan wil de politie niet bevestigen. Bij de explosie in Beuningen zijn alleen ruiten gesneuveld, niemand raakte gewond. De daders zijn spoorloos. Het weer, enkele buien, het is een graad of zes. Vanochtend bewolkt en lokaal nog een bui. Vanmiddag in het hele land buien met kans op onweer.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 The birds don't sing, it's almost spring. The blizzards rage inside me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. I can't return my bridges burn and sabotage behind me. I've tried so hard, played all my cards, but fortune just can't find me. When stars align, we'll intertwine. But winter days have tightened me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give life a try. wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love. Let's give love a try. De laatste tijd zit hier erg veel in Duitsland maar komt ook naar Nederland toe. 5 mei dan zal die eh, optreden op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Wouter Hamel, hier met een eh, song die de titel heeft March, April, May. Goedemorgen allemaal. De nacht denkt anders. Het laatste uur is eh, ingegaan waarin ik bekend ga maken wie de winnaar is van de Madonna-cd... die vorige week gewonnen kon worden. En we hebben een nieuwe cd in de aanbieding. Het nieuwe album van Counting Crows dat... Uh, daar ga ik niet verloten, <laughs> maar ik ga wel weer een vraag stellen. En naar aanleiding van die vraag eh, kan je het antwoord eh, opzoeken. En het antwoord opsturen naar de nacht het anders via e-mail. En dan maak je kans op dat nieuwe album van eh, Counting Crows. En verder eigen opnamen hebben we ook weer. Ik heb straks iets van Vanessa Carlton uit 2002. Maar ik laat je eerst iets horen van uh, recente datum. Had ik het vorige uur al over Miss Montreal. Hier is ze dan inderdaad met een cover. Een liedje dat je kent van Lady Antebellum, Amerikaanse band. Dit heet Need You Now van twee jaar geleden. Picture perfect memories scattered all around the floor. Reaching for the phone, cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever crush your mind. For me, it happens all the time. It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now. I said. shot of whiskey, can't stop looking at the door. Wishing you come sweeping in the way you did before. It's a quarter after werd live gezongen eh, op de 14e september van het jaar 2010... in het ochtendprogramma van Giel op 3FM. Miss Montreal, Need You Now, now I Am Hun, dus eh, de titel van het nieuwe album van Miss Montreal. En meer daarvan ga je de komende week op eh, Radio 1 horen. Want het is namelijk de Radio 1 CD. Maar goed, tot die tijd, tot aanstaande zaterdag... hoor je nog het een en ander van het jongste album van Trentje Oosterhuis. Een ander album dat net uit is, dat ga ik weggeven. Reinder Alkema, dat is de winnaar van het album MDNA. Want die wist vorige week eh, de juiste oplossing te geven van een vraag die ik gesteld had. Nou, ik geef zo meteen het antwoord. We gaan eerst maar eens luisteren naar een track van MDNA. Hier is Madonna met... I'm so ashamed. You're in so much pain. I blamed you when things didn't go my way. If I didn't, you'd be here. If I didn't fight back, I'd have no fear. If I took another path, things would be so different. But they're not. I could have just kept my big mouth closed. I could have just. van de meest recente album MDNA, e, I Fucked Up. En voor, het was de vraag die ik vorige week stelde. Dat eh, ging over Madonna. Madonna die, los van het feit dat ze net een nieuw album heeft gemaakt... ook een film heeft laten uitbrengen. Een film die ze zelf geregisseerd heeft. En deels heeft ze zelf ook het scenario geschreven. De film W.E., oftewel We. Het gaat over eh, Wallace Simpson en Edward VIII... Wat was namelijk eh, aan de hand? Die Edward de achtste die heeft eh, maar een jaar lang op de troon gezeten. Hij werd verliefd op Wallace Simpson, een gescheiden dame uit de Verenigde Staten. En daar wilde hij mee trouwen, maar dat kon niet. Want het Anglica, de Anglicaanse kerk stond niet toe dat... Eh, Edward de achtste ging trouwen met een dame die gescheiden was. Dus Edward VIII had de keuze. Of kiezen voor de dame of <laughs> voor de troon. En eh, hij koos voor de liefde en voor de dame. En in de film W.E. daar komt dan eh, naar voren dat de relatie tussen die twee niet zo rooskleurig achteraf bleek te zijn. Nou goed, in ieder geval, mijn vraag die ik toen stelde... wie was de opvolger van... Eh, Edward de achtste Wie ging naar Edward de achtste de troon in Engeland bestijgen? En daarvan wilde ik dan weer eh, zijn familienaam eh, weten. Nou, dat is in ieder geval eh, goed geraden door Reinder Alkemaar. Die heeft de juiste oplossing gezonden. Via de e-mail. De juiste oplossing moest zijn Albert. En die werd dan in, ook nog als koosnaampje had hij Bertie. Dat was hem dan de goede oplossing voor de vraag die ik vorige week gesteld had... en hoe het met die man verder ging, dat kan je dan weer zien in uh, The King's Speech. De film die uh, een half jaar geleden in de bioscopen te zien was... en onderhand op DVD eh, te zien is. Goed, de volgende vraag die ik ga stellen... die gaat over de Counting Crows. Maar laten we eerst maar eens even luisteren naar muziek van de Counting Crows. Die hebben net een album gemaakt onder de titel Underwater Sunshine... met daarop allemaal covers. Nou, schrik niet, want zijn allemaal liedjes die wij over het algemeen niet kennen... maar de Count Crows des te beter. Allemaal hele speciale liedjes, bijvoorbeeld uit het oeuvre van eh, een band als de Pure Prairie League bijvoorbeeld. Daar komt dit Amy vandaan. oorspronkelijk uit het repertoire van de Pure Prairie League. En je hoorde nu de uitvoering van Counting Crows... zoals het te vinden is op Underwater Sunshine. Die cd, die kan je winnen. Maar dan moet je wel een vraag beantwoorden. Maar hele makkelijk heb ik deze een hele makkelijke. Geen ingewikkelde, hoef je niet op te zoeken. Je kan hem waarschijnlijk zo uit je hoofd weten. Tien jaar geleden, toen hadden de Counting Crows een hit met een oud liedje van eh, Johnny Mitchell... Big Yellow Taxi. En ehm, zij huurde daarvoor een zangeres in om dat eh, liedje te zingen. Dan wil ik van je weten, <laughs> wie is die zangeres? <laughs> Heel moeilijk. Je kan mailen via de site van de nacht, anders. En dan zie ik het antwoord wel komen. Make my way downtown, walking fast, faces passing I'm homebound. staring blank behind, just making my way, making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? Cause you precious memory. Cause I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? tonight.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 Do you think time would pass us by? Cause you Carlton met A Thousand Miles. Een opname die werd gemaakt tijdens het programma van Denk en Henk. 7 mei 2002, toen eh, werd dat opgenomen. Vanessa Carlton, ze zong en ze begeleidde zichzelf aan de piano. Ze nog steeds actief. Heeft wel even een paar jaar in de lappenmand gelegen. Ze was nog vrij jong toen ze dit succes eh, had, toen dat haar overkwam. En dat, eh, ja, dat moest ze toch op een gegeven moment allemaal eventjes eh, verwerken... En, de, en alle dingen op een rij zetten. Maar het is uiteindelijk goed met haar gekomen. En vorig jaar toen heeft ze een, een nieuw album gemaakt. en... Het is niet zo succesvol als destijds had met A Thousand Miles... maar het mag er in ieder geval zijn. Een nieuwe band uit de Verenigde Staten, Family of the Year... de naam van de groep. En hier zijn ze met Stairs. Who sleeps in beds when you got the sunrise. Wasting time watching infomercials live on Channel 9. Us and Billy Mays, nowhere else to ride. Stealing blankets, sleeping in a pile. They made the sunrise for people like us. So we have an excuse as to why we're still up. Just so we can feel a little bit better about the neighbor's angry letter on our doorstep. On our door fucking step. Went to the house with some friends that I just met didn't feel okay, so I bought some cigarettes. Tonight, everyone's with everyone else getting it on. I'm alone asleep with my clothes on, maybe still awake. They made the sunrise for people like us, so we have an excuse as to why we're still alive. Joshua Tree. Let's grab a bottle of wine and some and Jamesie's weed, if that's okay. They made the sunrise for people like us, so we have an excuse as to why. jaren 60 aan met uh, wat, wat hippie-achtige sferen. <laughs> je hoorde The Family of The Years. Dat is de naam van de band van uh, deze folkgroep. Ze komen uit eh, Los Angeles en hun succes op dit moment heeft als titel Stairs. Vorige week toen had ik in het Franse drietal een plaats van Shakira. Die heeft in Frankrijk op dit moment een hit met het nummer Je l'aime à mourir. En wat ik helemaal eh, vergeten was eh, in de loop der jaren... dan was dat dit een nummer is eh, oorspronkelijk van de Fransman Francis Cabrel. Francis Cabrel. En degene die mij het tent maakte, dat was uh, Emilien Manders. En die had zoiets van, nou, als je toch nog een keer eens een Franse plaat draait... draai dan nog eens een keer die van Francis Cabrel, dat Je l'aime à mourir. Nou, daar zijn we toch voor, voor goede suggestie. Daarna hoor je Tal en Manu. Mais nu dus eerst Francis Cabrel. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommeil de ces nuits Je l'aime à mourir Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline, elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine, je l'aime mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, On n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire, je l'aime mourir. et on recherche la lumière. Une brèche, une voie, un chemin entre le ciel et la terre. Dans ce monde de sourds et de muets, on écoute les étoiles chanter. L'Alger, Tal. J'ai C'est sait d'où l'on vient. Fier de ce que je suis, j'ai de l'amour pour les miens. Peu importe d'où tu viens, je me sens bien. Je suis à l'aise sur n'importe quel méridien. Ils parlent de l'eau j'ai besoin de love. L'amour c'est de l'or, trop de larmes Et des fois on se perd, on finit par terre. La tête haute, ce qui ne tue pas rend plus fort. Est-ce que tu m'as vu quand je me sentais perdu Je errais dans la rue en rêvant de toucher la lune. J'ai cherché ma voix, j'ai trouvé ma plume. J'ai trouvé le sens de la sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'ai. Je crois en mon destin, tout est écrit, même la fin. J'ai des rêves à réaliser, mon avenir entre mes mains. Mandatal, je kiffe la life, je pousse la chansonnette quand je fly. J'ai des rêves à réaliser et l'on sera le chemin. De sens en contre-sens, on se perd. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. À chaque pas sur le devant de la Tal. Une étoile est née, mon ami, c'est correct. <laughs> Yeah, yeah, one love pour ceux qui se sentent seuls. La vie est dure, qu'est-ce que tu veux affronter tes peurs Une guitare, un piano, une voix qui s'élève.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 Laat ik het goed uitspreken. L'Algerino, dat was de rapper die je hoorde. En het is op dit moment een eh, hit in Frankrijk wat je hoorde. Tal met L'Algerino. En dat nummer dat heet, Son de la Vie. En daarvoor had je dan uit de jaren 70, 1979, het origineel. De componist zelf die het chanson zong. Francis Cabrel en Je l'aime à mourir. Hier bij eh, De Vara in de Nachtringt anders... Eh, besteden we ook aandacht aan onbekende namen... die op affiches staan van eh, popfestivals. Vorige eh, week zijn we daar uh, zo'n beetje mee begonnen, of twee weken geleden al. En vorige week, toen werd bekend dat de boshos op Pinkpop kwam. Toen had ik zoiets, wat? De boshos? Dus toen ben ik maar eens gaan googlen. Nou, dat blijkt een eh, band te zijn die zich gespecialiseerd heeft in countryliedjes en daar dan weer uh, covers van maakt. of ze maken eigenlijk popliedjes en daar countryversies op. Nou, dat moet dan op Pinkpop staan. Het zal wel leuk zijn. Ze staan gelukkig in de tent, niet op een van de hoofdpodia. Maar goed, ik heb in ieder geval uh, maar wel eens wat opgezocht... van de Boshos uit Duitsland. Hier zijn ze met high. Wake up in the morning, wondering where you are. Thinking to yourself, well, this is not my car. You try hard to remember what was going on. Oh yeah, the night out with the boys and we both a little strong. My head is spinning, my body's aching, and I think I sprained my leg. But it's the sweetest pain that I that I've ever had. Cause I'm still high, and there's a lot of work that I should do, but I'm high. They tell my boss that we are through, but I'm so high. There are many things I should say and do, but I'm It's the best thing I've ever had. First thing in the evening, after slowly waking up, answering the phone, there's a meeting in the club. Of course I gotta be there too, cause it means to me a lot. And after ordering a drink, I gotta smoke that pot. And I turn out. must that we are through, but I'm so high? And there are many things I should say and do, but I'm high. And it's the best thing I've ever had. Well, it's the best thing I've ever had. It's the best thing I've ever had. sat at the bar. She's the kind that would go far. I think that she'd be worth a try. I'll never know, cause I got so high. There's a lot of work that I should do, but I'm high. Tell the boss that we are through, but I'm so De Boshos. En dat moet dan een uur lang uh, eh, Jolijt geven <laughs> op Pinkpop. Nou, ik ben benieuwd. Eh, de Bosshos Duits gezelschap. En je hoorde ze met eh, het nummer High. We gaan de kalenders eens eventjes bekijken. De verjaardagskalender en de evenementenkalender. Wat gebeurde er allemaal op 19 april, vandaag de dag? In ieder geval 1956. Toen ging prins Renier trouwen met Grace Kelly. Jawel, prinses Grazia, zo noemde zij zich toen. En in 1999, toen ging eh, het Duitse parlement van Bonn verhuizen naar eh, Berlijn. In de Rijksdag gingen ze toen weer zitten, want... Eh, ten tijde van Oost-Duitsland en West-Duitsland... toen zetelde het parlement van West-Duitsland in Bonn. Maar toen de muur was gevallen, toen vond men toch dat we weer naar de oude hoofdstad moesten. Berlijn. Dat gebeurde dus op 19 april 1999. En het is ook eh, vandaag in 2005 dat uh, Jozef Ratzinger paus werd. Benedictus XVI, die werd op 19 eh, april 2005 tijdens het conclaaf gekozen tot de nieuwe paus. En op dit moment is hij aan het bijkomen van zijn reis die hij naar Cuba heeft gehad. Want de man is inmiddels 85 jaar. Ik bedoel, de oudste paus ooit, naar ik gehoord heb onlangs. En wie is er vandaag jarig? Hij is van 1942, Alan Price. Hier is hij. Achter het orgeltje dadelijk. Bij de Animals, The House of the Rising Sun. dan uiteindelijk beroemd. De Animals met de zang van Eric Burden, maar vooral met het eh, orgel van Alan Price. Alan Price die ook de bewerking maakt om deze traditional The House of the Rising Sun. De doorbraakhit voor de Animals. En Alan Price, hij wordt vandaag 70 jaar. Dan nog eventjes eh, wat interessante televisietips. Morgenavond weer uitgebreid de aandacht voor eh, cabaret en humor op Nederland 3. Om half tien is daar het programma van Nur, niet uit het raam. Het programma uit 2000. 2006. Onder de titel Natuurlijke Selectie begint om half negen. En duurt tot ongeveer tien uur. En aansluitend daarop... Eh, aansluitend op dat eh, programma van uh, NUR... kan je kijken naar een samenvatting en een compilatie van oude opname van Jiske Vet. Ook leuk. Goed, hier is in ieder geval NUR met een liedje van een tijd geleden. Denk het niet. Ik zet mijn fiets op slot dubbele sloten. Ik kijk naar boven, geen lichtje aan. Half twee en je bent er nog niet. Toch maar naar binnen. Blij dat het slot de sleutel herkent. De deur gaat toch al moeilijk open als jij er nog niet bent. Denk het niet, denk het weet dat ik het niet moet denken. Denk het niet, denk het niet, maar ik doe het toch. Ik kijk tv, maar ik zie niks. Ik zie alleen beelden van jou in de stad. Ik zie je dansen, je drinkt en je lacht. Als je straks thuis komt maar veel te laat. Want je had een leuke avond, geweldig goed gepraat. Dat is wat je me straks vertellen gaat. Vraag het niet, vraag het niet. Ik weet dat ik het niet moet vragen. Vraag het niet, vraag het niet. Maar ik doe het toch. in bed. Om 16 over 4 zet jij je fiets op slot. Ik sluit mijn ogen en doe of ik slaap, totdat je naast me ligt. Jij ligt in bed, nog warm van de nacht. Ik haat je om de beelden die ik zelf heb bedacht, die ik zelf heb bedacht. weet dat ik het niet moet zeggen. Zeg het niet, zeg het niet, maar ik doe het toch. Zeg het niet, zeg het niet, ik weet dat ik het niet moet zeggen. Zeg het niet, zeg het niet, maar ik doe het toch. Heb je nou een beetje gepraat, een beetje gedanst, een beetje beetje geflirt, een beetje gezoend. Ben je een beetje met hem naar bed gegaan? vrijdagavond is op Nederland 3 vanaf 10 uur oude jiske opname en daaraan vooraf tussen half 9 en 10 de natuurlijke selectie, het programma van Nur, niet uit het raam. En je hoort het gezelschap nu met het liedje Denk het niet. Zondagavond op Canvas, veel aandacht voor eh, muziek. Twee documentaires die eh, de moeite van het bekijken waard zijn. Om tien voor negen, om te beginnen, Toets. En dat gaat natuurlijk over Jean Toets, Tielemans. Thank you. Jean Toets Tielemans. Een uitgebreid portret dus van hem zondagavond op het Belgische canvas... vanaf 10 voor 9 tot 5 voor 10. En dan om 5 voor 10 een documentaire over de New Yorkse jaren van John Lennon. me. If I could see you now, I would try to make you sad somehow, but I can't. So I cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy. show you what your loving man can do. Until then, I'll cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when they start to stare. I'm gonna hide myself away, hey, but I'll come back again someday. And when I do, you better hide all the girls. Cause I'm gonna break their hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them in two. show you what your loving man can do. I'll cry instead. The Beatles. I'll Cry Instead en John Lennon's New Yorkse jaren, de laatste tien jaar van zijn leven... die zijn uitgebreid te zien vanaf uh, tien minuten voor 10 tot 12 uur op het Belgische canvas zondagavond. Dit was het dan. De nacht ging anders bij de Vara op Radio 1. een nieuwe toch over televisie hebben. Er is eh, zondagavond op Nederland 2 van Dis in Indonesië. En s ochtends is hij ook op de radio. Hier op Radio 1 in OVT. Waar hij nog het een en ander zal vertellen over het maken van de opname in Indonesië. Dit was de nacht ging anders. Mijn naam is Roel Koens. Ik zou zeggen een prettige donderdag. blijf luisteren. Het Radio 1 Journaal komt eraan met Marcel Oosten.